beautiful morning. Oh, what a beautiful day. And I got a beautiful feeling. Everything's going my way. Dat was hem dus, Montego Bay met Bobby Bloom. En uh, wij gaan... Wij gaan er even uit. We hebben nog eh, minder, iets meer dan een minuut. En dat wordt voor ons volgespeeld door Billy Vaughn en zijn Wheels. We gaan zo meteen beginnen. Het eerste, het tweede uur met ZZ Top. En Sharp Dressed Man Blijf dus zitten tot na het nieuws en de berichten. Tot zo.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 De directie heeft de medewerkers gevraagd om hun vakantiegeld in te leveren om het bedrijf te redden. Doen ze dat niet, dan dreigt ontslag voor de 200 werknemers. Het inleveren van salaris is de eis van een investeerder die al sinds de zomer probeert om Johan Enschede te redden. De drukkerij in Haarlem is vooral bekend van de productie van bankbiljetten en postzegels. Het familiebedrijf bestaat al meer dan 300 jaar. In Tilburg zijn vijf mensen aangehouden die stroom hadden afgetapt van een lantaarnpaal op de A58. Volgens de politie wilden ze een illegale houseparty geven. Op de snelweg was de verlichting uitgevallen en mensen liepen over de weg. Vijf verdachten hadden een kabel gelegd van de lantaarnpaal naar een auto met daarin geluidsapparatuur en discolichten. De vijf verdachten wilden daarmee een houseparty geven in een tunneltje. Een raadslid van de gemeente Dinkelland wordt verdacht van het stelen van 23.000 euro van een begrafenisvereniging uit Denenkamp. Het raadslid van de partij Lokaal Dinkelland was penningmeester van de vereniging Helpt Elkander. Vorige week ontdekte de begrafenisvereniging dat er geld was verdwenen. Het raadslid van Dinkeland is sinds vorige week spoorloos. De Japanse politie heeft de verdachte van een verkrachting opgepakt na een klopjacht. De verdachte van 20 ontsnapte gisteren in de stad Kawasaki... toen hij voor verhoor op het kantoor van de officier van justitie was. De politie zette 4000 mensen, helikopters en speurhonden in om de man te vinden. De arrestatie werd rechtstreeks op de televisie uitgezonden. Het weer, soms breekt even de zon door, maar meestal is het bewolkt en af en toe vallen er buien. Het is 10 tot 12 graden en het waait stevig, bij zee vaak hard. Vannacht trekken de buien weg, morgen droog en geregeld zon en het wordt dan een graad of 8. Dit was het En Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 En daar stonden we zo van te genieten. We vergaten de hele tijd. Maar we hebben nog een uur en we gaan rustig door. En zoals ik beloofde, de eerste van deze tweede eh, omgang van Matchbox is ZZ Top en Sharp Dressed Man. Veel plezier. stevig begin van de tweede uur. Dat eh, kan helemaal geen kwaad. Eh, we gaan nu <laughs> van het eh, pittige naar het slaapverwekkende. Ja, ik kan het niet anders zeggen. Het is een leuk liedje. Maar de man die werd vroeger ook voorgeschreven door dokters... om als je problemen had om in slaap te komen... draai dan een plaatje van Perry Como. Dan valt je vanzelf in slaap. Nou, zover wil ik niet gaan, maar ehm, hij komt er net in de buurt. En het, eh, het liedje helpt zelf ook wel. Catch a Falling Star. Catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket. Save it for a rainy day. For love may come and tap you on the shoulder some starless night. Just in case you feel you want to hold her, you'll have a pocket full of starlight. Catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away. Never let it fade away. Get your falling star and put it in your pocket. Save it for a rainy, save it for a rainy day. For love may come and tap you on the shoulder some starless night. And just in case you feel you wanna hold her, you'll have a pocket full of starlight. Pocket full of starlight. Hmm? Catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket. Save it for a rainy day. Save it for a rainy, rainy, rainy day. For when your troubles start multiplying, and they just might. It's easy to forget them without trying. With just a pocket full of starlight, catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket. Save it for a rainy day. Save it for a rainy day. Save it for a rainy day. Nou, niets te veel gezegd natuurlijk. Eh, een slaapverwekkende stem. Alleen het liedje was wel leuk. Dat moeten we er ook weer bij vertellen. Eh, vanavond hebben we tussen 8 en 10 Alternative FM met Jaap Koper. En hij heeft Maarten van Praag te gast. Dus vanavond gewoon luisteren naar ZFM, Jaap Koper en Maarten van Praag. Wij gaan van 1958 naar 1970 naar het album After the Gold Rush van Neil Young. En een van mijn favoriete nummers is niet een compositie van hemzelf... maar een die door vele artiesten is eh, gecoverd. Oh, Lonesome Me. esperam 106.9 ZFN 1978 en de zanger heet Robert Palmer, The Best of Both Worlds. Als we nog een beetje tijd over hebben, misschien draai ik John and Mary ook wel. een heerlijk nummer. Eh, we gaan naar onze wekelijkse portie Cliff Richard. En we zijn met zijn hitsingles aangekomen in januari 1960. Deze single kwam uit een film. Hij heeft een aantal films gemaakt. De bekendste natuurlijk Summer Holiday. Andere is The Young Ones. Maar hij maakte ook Espresso Bongo. En daar speelde hij de rol van Bongo in. En uh, uit deze film kwam dit nummertje uit uh, eh, 1960, A Voice in the Wilderness. My heart was so heavy with longing for you. My arms were so long. my sorrow, I heard a voice cry, a voice in the wilderness, a voice from the sky. Have faith in you, darling, the voice seemed to say. Be true to her memory, she'll come back one day. And though there was no one, nobody to see, a voice brought comfort to me. We had a quarrel, I was unkind. Why did you leave me? Love made me blind. Come back to me, darling. I yearn for your touch. Have pity, come back Elephants and Shadows and A Voice in the Wilderness. Onder andere geschreven door eh, Norrie Paramer, de, de, arrangeur en de producer van eh, de meeste van Cliff's vroege hits. Ik zei al aan het begin van het eerste uur dat eh, we gaan door de tijd van 1951 naar 1985. We zijn nu aangeland in 1951. Hier is Rosemary Clooney en Botcher Me. Oh nee, pardon, Come Into My House. Oh, oh, oh, Come on to my house, my house. I'm gonna give you apple, plum, and a apricot or two. come on to my house, my house. Come on. Come on to my house, my house. Come on. Come on to my house, my house. I'm gonna give you figs and dates and grapes and cakes. Ah, come on to my house, my house. Come on. Come on to my house, my house. Come on. Come on to my house, my house. I'm gonna give you candy Come on to my house, my house, I'm gonna give you everything. Come on to my house, my house, I'm gonna give you marriage ring and a pomegranate too. come on to my house, my house, come on. Come on to my house, my house, come on. Come on to my house, my house, I'm gonna give you peach and pear and I love your hair. come on to my house, my house, come on. Come on to my house, my house, come on. Come on to my house, my house, I'm gonna give you east side. Come out of my house, my house. I'm gonna give you everything, everything, everything. Come out of my house. ZFM. de stemgeluid van John Fogerty en de Creedence Clearwater Revival. Heerlijke muziek is dat. Bad Moon Rising. En dat kwam uit 1969. 1977 ehm, was een goed jaar voor Kenny Rogers. En vooral voor zijn nummer Lucille. En als je dat lied zo leuk vindt dat je denkt van draai het nog maar een keer. Nou, niet meteen erachteraan. Maar ruim een half uur later, dan komt hij gewoon weer langs. across from the depot on a bar stool she took off her ring I thought I'd get closer so I walked on over I sat down and asked her her name when the drinks finally hit her she said I'm no quitter but I finally quit living on dreams I'm hungry for laughter and here ever after. I'm after whatever the other life brings. In the mirror, I saw him and I closely watched him. I thought how he looked out of place. He came to the woman who sat there beside me. He had a strange look on his face. The big hands were calloused, he looked like a mountain. For a minute I thought I was dead. But he started shaking, his big heart was breaking. He turned to the woman and said, You picked a fine time to leave me, Lucille. With four hungry children and a crop in some sad times, but this time you're hurting won't heal. You picked a fine time to leave me, Lucille. After he left us, I ordered more whiskey. I thought how she'd made him look small. From the lights of the barroom to a rented hotel room, we walked without talking at all. She was a beauty, but when she came to me, she must have thought I'd lost my mind. I couldn't hold her, cause the words that he told her kept coming back time after time. You picked a fine time to leave me, loose. Lucille van Kenny Rogers. En eh, de, liefhebbers die kunnen dit nummer dan over een uh, ruim een half uur... nog een keer beluisteren in het programma van Hans... Regio, Nieuws en Muziek uit Heden en Verleden. Tijd weer voor een Nederlands product. We gaan naar eh, de Haagse Nits... met een nummer geschreven door Henk Hofstede. Nessio. Nessio van de Nits uit 1983. Geweldige muziek maken die jongens. Eh, we gaan van 1983 gaan we naar 1959. Het trio Gary Traxel, Gretchen Christopher en Barbara Ellis... vormden samen de Fleetwoods. Zij hadden elf hits en dat begon in 1959. En de eerste hit, dat was deze. Come Softly To Me. dam dam dam Gary Drexel had dus zijn eigen inbreng. Dam, dam, doodly-dam. Eh, dat waren de Fleetwoods met Come Softly To Me. Dan gaan we nu naar een eh, zangeres die qua volume ehm, behoorlijk eh, zich kan meten met andere dames. En qua omvang, idem dito, Mama Cass.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 Dream a little. leave all world. You. Mama and Dream a Little Dream of Me... begeleid natuurlijk door de andere mama's en papa's. Eh, alle muziek die ik draai vind ik leuk, anders draai ik het niet natuurlijk. Maar de ene is toch wat meer favoriet dan de andere. En de volgende hoort bij degene die wat meer favoriet zijn. John Denver, Leaving on a Jet Plane. All my bags are packed ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye.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 Close your eyes, I'll be on my way. Dream about the days to come when I won't have to leave alone. About the times I won't have to say. let me go. John Denver en Leaving on a Jet Plane. Onze muzikale reis door de tijd ging van het jaar 1951 naar 1985. 1951 hebben we gehad, dat was Rosemary Clooney en Come Into My House. En dan zijn we nu toe aan het jaar 1985. Virgil Sharkey, A Good Heart. Cherry Pink en Apple Blossom White, het orkest van Perez Prado. Eh, we zetten de klok even een half uur terug, want ik heb gewoon nog geen zin om ermee te stoppen. We gaan gewoon lekker nog een half uur door. Nee hoor, zometeen komt Hans. Ehm, we gaan afsluiten met eh, Storybook Children. Hier zijn Sandra en Andres. You've got your word And I've got mine And it's a shame